Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan meer wattenstaafjes produceren die nodig zijn voor coronatests. Meerdere gouverneurs hebben geklaagd over de beschikbaarheid van testmateriaal. President Trump zet een oorlogswet in om maandelijks 10 miljoen extra wattenstaafjes te kunnen leveren. Volgens Trump is testen een zaak van de staten zelf. Staten die genoeg testmateriaal hebben, kunnen volgens vicepresident Pence beginnen met het versoepelen van de lockdown. Er moet dan wel genoeg ziekenhuiscapaciteit zijn en het aantal besmettingen moet 14 dagen op rij zijn gedaald. In Canada heeft een man willekeurig meerdere mensen doodgeschoten. Er zijn tenminste 13 slachtoffers. Na een urenlange zoektocht door de provincie Nova Scotia stuitte de politie op de vermoedelijke dader. Die is overleden. Het gaat om een 51-jarige man uit de regio. Zijn motief is onbekend. De politie in Os heeft iemand aangehouden voor de dood van een fietser. Die werd gisterochtend vroeg gevonden, zwaar gewond naast zijn fiets en overleed even later. Het slachtoffer is een man van 18 uit Nistelrode. Aan de hand van sporenonderzoek, getuigenverklaringen en camerabeelden werd een verdachte aangehouden op verdenking van doodslag. Een recordaantal mensen heeft dit weekend meegedaan met de nationale bijentelling. De honingbij werd veruit het meest gespot, gevolgd door de rosse metselbij en de saggembij. Zo'n 10.000 mensen hebben bijen geteld. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het komt waarschijnlijk doordat veel mensen thuis blijven vanwege de coronacrisis. De resultaten van de laatste drie jaar lijken erop te wijzen dat er meer bijen in stedelijke omgevingen niet slecht gaat.